Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de klimaatdemonstratie op de A12 in Den Haag zijn bijna 1580 betogers van Extinction Rebellion aangehouden. De meeste van hen zijn meteen weer vrijgelaten. 40 van hen worden vervolgd vanwege bijvoorbeeld vernieling of belediging. De anderen worden niet vervolgd omdat de actie volgens de autoriteiten over het algemeen vreedzaam verdiept. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion demonstreerden voor de zevende keer in Den Haag tegen subsidies voor de fossiele industrie. Om 12 uur blokkeerden ze de Utrechtse baan in de A12. Even na half zes had de politie de laatste actievoerder weggevoerd, daarna is de weg schoongemaakt en vrijgegeven voor het verkeer. Op de grens tussen Iran en Afghanistan zijn vuurgevechten uitgebroken... tussen de Taliban en Iraanse grenswachten. Daarbij zijn twee doden gevallen. De directe aanleiding is onduidelijk... maar de twee landen ruzien al een tijd over toegang tot drinkwater... uit de rivier de Helmand. Die stroomt grotendeels door Afghanistan... maar de Iraanse president waarschuwde de Taliban kort geleden... dat Iran recht heeft op water uit de Helmand. Zowel Iran als Afghanistan kampen met aanhoudende droogte. De Oekraïnse Veiligheidsdienst erkent betrokkenheid bij de explosie op de Krimbrug vorig jaar. In een interview zegt het hoofd van de Veiligheidsdienst SBU dat er een logistieke route van de vijand afgesneden moest worden en dat daarom passende maatregelen zijn genomen. De reparatie van de brug heeft maanden geduurd. En voetbalclub VVV Venlo is in de nacompetitie voor promotie naar de Eredivisie doorgedrongen tot de tweede ronde. Dat gebeurde ten koste van Willem II. VVV speelde in Tilburg met 2-2 gelijk. Dat was na de 3-2 thuiszegen genoeg om een ronde verder te komen. En VVV Venlo gaat met Almere City FC strijden om een plaats in de finale van de nacompetitie. competitie het weer vanavond en vannacht helder. Later vanuit het noorden wat wolken.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 En dit was eh, Barbert met een nieuwe remix versie. Maakt hij bijna elk jaar een nieuwe versie van. En nu was het Fly Up to the Sky, de Barbert 2023 eh, versie. The Nightwalk, onderweg zometeen. hip open R&B, <laughs> ja, dat is af en toe een beetje ja nee. Uh, Snoop Dogg heb ik vandaag uitgekozen samen met Pharrell met Beautiful. Maar eerst door hier Georgie V met Upside Down. En dat is ook een oude, gouden klassieker in een nieuw jasje gestoken. Upside Down, nu op CFM antwoord in de Nightwalk.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 Daar heeft hij weer een remix van gemaakt. En het is eh, deze week 20 jaar geleden dat Destiny Child zangeres Beyoncé met Crazy in Love in één klap liet blijken dat ze ook solo een ster is. Er gaat nog steeds apper een huisfeestje met de millennia's voorbij... zonder dat Crazy in Love gedraaid wordt. Maar het had destijds heel anders kunnen lopen. Beyoncé heeft met Destiny's Child al verschillende nummer 1 is... Eh, en Grammys op zakken als hij in 2002 een solo-carrière wil beginnen. De meidengroep die verder bestaat uit Kelly Rowland en Michelle Williams... houdt er dan nog niet volledig mee op. De werkzaamheden samen worden wel op een lager pitje gezet. En de solo-carrière van Beyoncé begint met het nummer Work It Out. De soundtrack van de film Austin Powers in, eh, in Goldmember Waar ze ook een rolletje in speelt. Het nummer doet het in de Verenigde Staten <laughs> gewoon niet. Helemaal niet goed. En wordt in Europa slechts een bescheiden hitje. En hoewel de verwachtingen omtrent haar solo-carrière het hoogste spannen zijn voor Beyoncé... is het Roland die als eerste zonder de band groot succes vindt. En in diezelfde zomer eh, dat Work It Out moeite heeft de hitlijsten beklimmen... staat Roland binnenkort, eh, nee, bovenaan toe de tijd en met Dilemma. Het was samen met de eh, rapper Nelly, waar we ook tegenwoordig weinig van horen. En ja, het is, eh, hoor de laatste. Binnenkort uh, komt ze weer eh, naar Nederland. Ze is druk bezig met een, met een toertje. En ja, het is 20 jaar geleden. Dus op 17 en 18 juli staat ze in de Johan Cruijff Arena. Met de Renaissance Tour. En ik vraag me af, is het niet een beetje te groot? Ik bedoel, Destiny Child vond ik fantastisch. Heb ik mee mogen maken. Persoonlijk mee mogen maken. Ik heb zelfs in de kleedkamer, maar eigenlijk voor de kleedkamer gestaan. Voor de deur van Beyoncé. Toen moest ik werken. En eh, ja, respect. En maar Beyoncé, ja, leuke hitjes gemaakt. Maar ja, of het nou echt eh, mega is, zij alleen op het podium, ik weet het niet. Maar in ieder geval 17 en 18 juni... Uh, Johan Cruijff Arena tijdens haar Renaissance Tour. Dus ik ben benieuwd. En uh, The Weeknd, die, eh, die wordt vermoord. Zou je denken van, hé jij hebt het zelf gezegd hoor. The Weeknd gaat op social media voortaan door het leven onder zijn echte naam. Op al zijn kanalen heeft de Canadese zanger tegenwoordig... heet hij weer gewoon Abel Tasfai. En eh, hij heeft gezegd van ja, ik ben een beetje klaar mee. Ik heb alles gezegd als uh, The Weeknd. En ik heet uh, Abel. Dus er komt nog wel muziek van, van The Weeknd voorbij. Maar waarschijnlijk binnenkort verandert die zijn artiestennaam officieel. Want als, als The Weeknd heeft hij vier Grammys en meer dan 45 platina singles en albums op zijn naam staan. En het Guinness Book World of Records kroonde hem dankzij zijn ruim 111 miljoen Spotify-luisteraars in maart de populairste artiest ter wereld. En het is klaar maar hij stopt ermee wat betreft eh, de weekend. Hij gaat eh, ja, onder zijn eigen naam verder. Dus ik ben benieuwd hoe lang hij volhoudt. 50 Cent heeft dat ook al vaak gedaan. En zijn grote voorbeeld is natuurlijk eh, Prince. Dus ja, we gaan het afwachten. We houden je zeker op de hoogte. Hier op CFM Zandvoort. Dus je de namen Abel voorbij ziet komen. Dat is eigenlijk de, artist formerly known as The Weeknd. Ja, we gaan door met muziek, want ik loop weer veel te veel. Raffaella Kiviloni. Ivolino moet ik zeggen. Met, samen met Verder en Dream Party.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 Will they be able to sit down together at the table of brothers? main stage. DJ Mario Zanfort. muziek van Alexander Billard, Fusing Nasri en Silvana Delgado met de Afrika. En daarvoor muziek van Soul Searcher met Feeling Love, de DJ Fudge Extended Remix.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 En natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo heeft daar de line-up doet hij voor de vrijdag en de zaterdag. En vandaag op deze zaterdag heeft Raymond nog meegenomen Lucas Veen, Jennifer Cook en de MC is Janto. Vanavond dus in de Escape, het weekse feestje Brainwash. En als we doorlopen, komen we bij Club R. Daar is iedere zaterdag Throwback. Begint ook om 11 uur, duurt alleen tot uh, half 5, 4 uur 30 in Club Air, aparte tijd. En eh, dat is hiphop en R&B. En voor meer informatie afgekorte letters throwback.nl of air.nl. Met eh, live on stage Tion Wayne uit de UK. En de DJ's zijn Flava, Invictum, Faber Forster, Jeux Pierre, Hartox en Dwina. Vanavond dus in eh, Club Air. Het wekelijks feestje Throwback. En nog een wekelijks feestje natuurlijk in de Melkweg. Iedere zaterdag is encore. Begint rond de klok van middernacht. En het is ook hiphop en R&B. En voor meer informatie check de website aan elkaar geschreven. Encore amsterdam.nl, encoreamsterdam.nl of melkweg.nl. Met onder andere Prime, Lee Mills en Wax Friend. En het is hosted bij uh, Kingsta. En de visuals bij VJ Bickel. Vanavond dus eh, hip-hop en R&B in de Melkweg met het wekelijkse feestje Encore. En er zijn er weer een aardig wat eh, leuke feestjes. Outdoor festivals. Onder andere vandaag in het Cultuurpark op de Westergasfabriek in Amsterdam. De Bounce Lifestyle. Het is vanmiddag om drie uur begonnen. En Overbrugge in in eh, Lofi. En eh, op de NDSN-werven in Amsterdam. Dat is de overkant van het Centraal Station. is het eh, plein Pleinvleesfestival, moet ik zeggen. En ook hebben we nog Woodlands Woodland Festival in, in, in Bergen. Is ook vanmiddag om 1 uur begonnen. Harmony of Hardcore is om 2 uur begonnen in, in Erp. Riverdale Festival is vandaag in Gouda om 2 uur begonnen. Nou ja, een heleboel feestjes. en als je precies wil weten welke feestjes er allemaal begonnen zijn vandaag rond de klok voor 1 of 2 uur. Dan moet je even kijken op de djguide.nl. Daar vind je al die informatie. Gaan we door met muziek. Eden Prince met Get Down. Your The Tech House Club versie. I've seen you just party, You wanna get down. Can't you dance with somebody? Wanna move with me now? I just came here to party. you you wanna get down? Can't you dance with somebody? Wanna move with me now? just bring you the party. Do you wanna get down? dance with somebody. Wanna move with me? dance with somebody. Wanna move with me now?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 Die weer losgebarsten zijn, want het weer gaat steeds beter worden. Ik hoorde al hè, dat we eindelijk naar hoge temperaturen gaan. 26 tot 30 graden. Alleen doordat we heel veel regen hebben gehad, hoorde ik ook weer dat we een minder warme zomer krijgen. Dus geen temperaturen van eh, boven de 30. Eh, en dat eh, wekenlang zoals vorig jaar. Maar sommige mensen zeggen, dat wil ik toch wel. In ieder geval, het is tijd voor Rijnbok 10. Deze week op 10, Bob Sinclair. De remix van Fisher World Hold On. Op 9, MD Express. In de jazz bass remix van God Make Me Funky. Heb je er straks gehoord, hè? Op 8, Angelo Ferreri met Ask Yourself. Op 7, Jaden Thijs met Tired of Loving. Op 6, Clapton met Euphoria. Op 5 Another Able Abel Balder met Relax My Eyes. Op 4 Nick van en Boots met I Want You. Op 3 deze week Jamie Jones met Lose My Mind. Op 2 James Hype met eh, Lose Control. Hoe kan het ook anders? En deze week op 1 nog steeds op 1 de remix van Riverstar. Het was Lars, of het is Lars met A Part Of the Riverstar Extended Mix. En eh, die ga je niet horen. Ik heb andere muziek voor je. Jack Back, Who en Ronald Clark met uh, ja, nieuw plaat. Doet het erg goed in, uh, in de house scene. Het is uh, eh, The Walk to Church, oftewel de wandeling naar de kerk. Luister maar. Somebody shout and say amen. When I was a little boy, my mama used to take me to church. And I'd see all the people clapping their hands and rejoicing in the aisles and singing songs. And now that I'm a man, I, and I'm out here amongst the people in the clubs and at the festivals, it feels somewhat like a church. Can you feel me? One, two, three. Clap your hands. No. Sing along. No. Clap your hands. No. Sing along. No. Clap your hands. No. Sing along. No. Clap your hands. Clap your hands. hands clap hands, sing along, sing along.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 <laughs> Nou, <laughs> ik had hem gehoord, ja, in de studio. Maar eh, ik had hem nog helemaal niet gedraaid voor. Dus ik denk van, oh, eh, ik zit wel uh, te te luisteren. Maar dan moet ik hem ook draaien natuurlijk, hè. Nu op de radio, MD Express in de Jazz Bass Remix op nummer 9. Uit de Nightwalk 10, God Make Me Funky. Ik zeg tot zometeen na de break. Yeah. You know I'm taking it back to the mother load, <laughs> the mothership. <laughs> well, all right. to the bone. Oh yeah, you know. Swinging a beat like this makes me wanna go back, you know. Back in the 70s, you know. Something like my man James Brown would say. Hey, hey, hey, hey. Yeah, you know. God made me funky. And I'm just glad he made me that way. Cause you gotta get ready. Don't let that bus pass you by. You know what I'm saying? Soul brothers, soul sisters. Putting your fists in the air, saying, yeah.